12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland heeft de eerste medaille in Rio binnen en het is een gouden. Wielrenster Anna van der Breggen versloeg in de wegwedstrijd op de finish verrassend de Zweedse Emma Johansson en de Italiaanse Els Elisa Longo Borghini. De finale werd ontsierd door een zware valpartij van de Nederlandse Annemiek van Vleuten, die op dat moment voorop lag. Zij maakte het naar omstandigheden goed. Marianne Vos werd negende in Rio en Ellen van Dijk 22e. De Turkse president Erdogan heeft in Istanbul meer dan een miljoen Turken toegesproken die daar hun steun voor de democratie betuigden. Hij zei dat hij zich niet zal verzetten als het Turkse parlement de doodstraf weer invoert. De demonstratie in Istanbul is de afsluiting van drie weken van protest tegen de koeplegers van 15 juli en is vooral bedoeld om nationale eenheid uit te stralen. Minister Schippers van Volksgezondheid is een campagne begonnen om stamceldonoren te werven. Stamceldonatie wordt toegepast bij mensen met leukemie of een andere vorm van bloedkanker. Op dit moment staan in Nederland 104.000 mensen als stamceldonor ingeschreven. Dat lijkt veel, maar donatie kan alleen als de stamcellen van de donor en de patiënt op elkaar lijken. Rusland is uitgesloten van deelname aan de Paralympics. Dat heeft het Internationaal Paralympisch Comité besloten. Het is het directe gevolg van het omvangrijke dopingschandaal in Rusland... waarbij ook Paralympische atleten waren betrokken. De Russen hebben laten weten dat ze in beroep gaan tegen het besluit. De man die gisteren in Charleroi twee agenten aanviel met een kapmes... was een Algerijn van 33 die sinds 2012 illegaal in België woonde. De politie kende hem, maar niet vanwege een terreurverdenking. Hij viel gisteren bij het politiebureau de twee agenten aan die daar op wacht stonden. Een derde politieagent schoot hem neer. Later overleed hij aan zijn verwondingen. De IS heeft de aanslag opgeëist, maar daar zijn vooralsnog geen bewijzen voor. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Morgen eerst wolkenvelden en lokaal wat regen. Smiddags ook af en toe zon.